Ze wil opnieuw met Europese leiders onderhandelen... over de afspraken die zijn gemaakt over de grens tussen Noord-Ierland... en EU-lidstaat Ierland. In de huidige Brexit-deal is afgesproken dat de Britten langer bij de Europese douaneunie blijven... als de grens tussen Noord-Ierland en Ierland niet goed gecontroleerd kan worden. En mee constateert dat deze afspraak, de zogeheten backstop... te weinig steun heeft in het parlement. Bij een botsing van twee auto's op een viaduct over de A16 bij Breda... zijn twee mensen om het leven gekomen, een derde raakte gewond. De overleden slachtoffers zaten in de wagen die na de botsing in brand vloog... Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Het viaduct over de A16 en de op- en afritten zijn voorlopig dicht. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU steunen een idee van Nederland... om individuele sancties op te kunnen leggen aan schenders van mensenrechten. Zo wordt niet een heel land gestraft, maar alleen de daders en hun opdrachtgevers. Onder meer de VS, Canada en Groot-Brittannië hebben al zo'n wet. Die is vernoemd naar de Russische advocaat Magnitsky... die onder verdachte omstandigheden overleed in zijn Russische stijl. Dat gebeurde nadat hij belastingfraude had ontdekt. Minister Blok noemt de Europese steun voor zo'n wet een belangrijke stap... zeker op de Internationale Dag van de Mensenrechten. En in de Oostvaardersplassen zijn de eerste drie edelherten afgeschoten. Staatsbosbeheer is sinds vanochtend bezig om in het natuurgebied... in totaal 1800 herten te schieten. In de eerste uren lukte dat nog niet. De dieren stonden namelijk te dicht bij elkaar... waardoor niet de juiste herten geraakt konden worden. Alleen gezonde herten worden geschoten. Het weer nog, verspreidt over het land nog een paar buien. Het is een graad of 7. Vanavond en vannacht zijn er dan opklaringen... en koelt het af tot een graad of 4. Morgen overdag vrijwel droog, af en toe zon en opnieuw een graad of 7. Vanaf woensdag een stuk kouder. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files met de meeste vertraging zijn te vinden op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... bij Nieuw-Vennep, 4 kilometer, vertraging ruim 20 minuten...